Afgelopen week werd er al een tijdelijke opvang in Almere neergezet. Maar er zijn de omstandigheden in die tenten niet al te best. De mensen die hier slapen hebben vooral last van de kou, vertellen ze aan Omroep Flevoland. Inside the this tent inside is very cold. Ja, it's uh, very cold, honestly. Yeah, very hard to stay in that in that very cold room, of course. Opvangorganisatie COA zegt dat er snel betere verwarmingsinstallaties komen. Even leek het erop dat de Turks-Nederlandse rapper Murda voor langere tijd in een Turkse cel zou belanden... omdat hij het gebruik van drugs zou promoten in zijn teksten. De aanhouding van Murda past in een patroon. Artiesten die in Turkije optreden worden steeds scherper in de gaten gehouden, zegt correspondent Mitra Nazar. dit is natuurlijk al een aantal jaar de realiteit hier in Turkije. Hè? Zaken die wij zien als onschuldig, als artistieke vrijheid, waarvoor mensen gewoon voor de rechter moeten verschijnen. Om een voorbeeld te geven, volgende week staat er een Turkse influencer hier voor de rechter. Omdat ze tijdens een vakantie in Amsterdam in het Seksmuseum foto's van zichzelf heeft genomen en op haar sociale sociale media heeft geplaatst. Rappers worden al jaren achterna gezeten door de Turkse justitie. En ook van lange gevangenisstraffen kijken ze daar niet meer gek op. De zaak van Murda moet nog voorkomen. Hij kan een straf krijgen van 5 tot 10 jaar. Er is weer een klein beetje hoop voor de schaakvereniging in Dronten in Flevoland. De club heeft maar twee leden van 85 en 73 die steeds tegen elkaar moeten spelen. Nogal saai. Maar na een advertentie in een plaatselijk krantje heeft zich eindelijk een nieuwe schaker aangemeld. En die loopt over van enthousiasme om tegen de twee oude mannen te spelen. Ik kan in ieder geval dan nog, al is het misschien kort, dat weet ik niet. Nou ja, dan heb ik in ieder geval een aantal uh, donderdagen hier dan eh, plezier van. Rob van 39 is van plan om voorlopig in Dronten te blijven schaken. Want hij heeft de andere leden nog niet kunnen verslaan. Het is wel duidelijk dat twee, eh, beide mannen wel wat meer ervaring hebben. Maar dat doet er niet toe. Des te meer te leren valt er voor mij. Dus eh, nee, ik, eh, ik heb nog niet, niet van ze gewonnen de, vorige week en deze week.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 sisters. Put your fists in the air, saying yeah. Something on a real old school tip. God made me funky. And I'm glad he made me that way. uh Yeah. Taking off on that spaceship, the, you know, the funkiness, the primeness. Uh, must I say it again? Uh, hell yeah made me funky. And I'm glad he blessed me that way. <laughs> Cause I'm one funky brother. And when I'm talking about the funk, <laughs> I'm not talking about a smell, you know what I'm saying? I'm talking about a groove. It's a groove that most brothers can't achieve. You know what I'm saying? You got to be funky to get some of this, you know what I'm saying? To understand a groove like this, you got to be fucking. If you ain't fucking, don't worry about you can't understand my groove. My groove is so perplexed, you know, comes from a saying? funky beat And it's gonna make you jack around and play it on repeat It's a dirty techno, disco techno with a hooky beat And it's gonna make you jack around and play it on repeat It's a dirty techno, disco techno with a hooky beat And it's gonna make you jack around and play it on repeat It's a dirty techno, disco techno with a hooky beat And it's gonna make you jack around and play it on repeat It's a beat, beat, beat, beat, beat, beat Represents my organic feeling.